uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In het centrum van Rotterdam zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Twee slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeren niet in levensgevaar. In Capelle aan de IJssel raakten twee personen gewond na een steekincident in huiselijke sfeer. Het slachtoffer en de vermoedelijke dader zijn voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft één persoon aangehouden. In de Strijkviertelplas in de Meren bij Utrecht is gisteravond een lichaam gevonden. Hulpdiensten waren sinds maandag aan het zoeken nadat een fiets en kledingstukken aan de waterkant waren gevonden. Onder andere een helikopter en duikers werden ingezet. Aanvankelijk was niemand als vermist opgegeven, maar later kreeg de politie toch een melding. Details over de vermissing heeft de politie niet bekendgemaakt. Nieuw-Zeeland gaat vanwege de coronapandemie pas begin 2022 weer buitenlandse bezoekers toestaan. Gevaccineerde bezoekers uit laagrisicolanden zijn als eerste welkom. Reizigers uit andere landen of mensen die niet gevaccineerd zijn... moeten verplicht in quarantaine, bijvoorbeeld in speciale hotels. Nieuw-Zeeland telt 5 miljoen inwoners. Sinds de coronapandemie waren er in totaal 2500 coronabesmettingen en 26 sterfgevallen. De Taliban hebben nog eens drie provinciehoofdsteden in Afghanistan veroverd. Daarmee heeft de islamitische terreurorganisatie in minder dan een week acht provinciehoofdsteden in bezit gekregen. Nog eens drie steden dreigen te vallen. Taliban-strijders bezitten nu zo'n twee derde van het land, bijna het gehele noorden van Afghanistan. In die regio had de terreurorganisatie nog nooit volledig de macht. Journalisten van de BBC die werden rondgeleid door Taliban-strijders... zeggen dat de strijders pronkten met buitgemaakte Amerikaanse wapens en voertuigen... die waren door het Amerikaanse leger aan Afghanistan gegeven. Het weer, er kan vanochtend lokaal nevel of een mistbank hangen. Die lost snel op en daarna volgt een zonnige en droge zomerse dag. Het wordt 24 graden in de kustgebieden en 25 tot lokaal 27 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de N201 richting Zandvoort staat file tussen Bentveld en Zandvoort 2 kilometer met 10 minuten extra reistijd.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 answer to be loved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 no more, no more. It can't.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 Think three times when you feel it kicking in. That's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 Find the dreams inside our hearts. You wanna see the light, you need the dark. So live in the moment. We gotta hold on tight. Don't wanna let the rain put down our fights. It won't be easy, but we'll always keep the dream alive. And we promise from here on out to live in the moment. van de zomer op ZFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal. Ieder en weer. ZFM Zomer. Turn on the lights, make it shine bright. listen to this. cante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 discovers hitting the ice. Papa Chico sing this song. All the people fell and they gone.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 você. Assim.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 En de hoogste temperatuur ooit gemeten op Europees grondgebied heeft een nieuw record gevestigd. 48,8 graden. Vastgesteld in een plaatsje op Sicilië. Het weer, er kan vanochtend lokaal een mistbank hangen. Die lost snel op en daarna volgt een zonnige en droge zomerse dag. Het wordt 24 graden aan de kust en lokaal 27 graden in het binnenland. I'm oh, in love with it, yeah, yeah. I'm in love, yeah. alone I ik me heart boom boom.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 I thought you was my guiding light, but fly,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 zei tegen haar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 有恨。 grote kurk Zo spuit met Jinek in een rode jurk Ik blijf een schurk, ik ben niet meer doling Stek blijft van alle tijden groter dan je woning